Nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Minister Hennis krijgt ook van haar eigen partij, de VVD, veel kritiek in het debat over het dodelijke mortierongeval in Mali. Kamerlid ten Broeke sprak van een aaneenschakeling van vermijdbare fouten die geleid hebben tot de dood van twee militairen. Die kwamen om het leven doordat een ondeugdelijke mortiergranaat ontplofte. Ten Broeke noemde dat onverteerbaar. Veel waarnemers verwachten dat Hennis zal aftreden... omdat de militairen met onveilig materieel op pad zijn gestuurd. Minister Koenders noemt het Spaanse politiegeweld bij het Catalaanse referendum disproportioneel en verschrikkelijk. Hij vindt het ongemakkelijk dat het in een EU-lidstaat zo uit de hand is gelopen. Maar hij wees er in de Tweede Kamer ook op dat Spanje het recht had het referendum over onafhankelijkheid te verbieden. Het verbod van motorclub Bandidos, waar het OM naar streeft, is onmogelijk, zegt de advocaat van de club. Vandaag begon het proces daarover. De Bandidos zijn erop gericht om strafbare feiten te plegen, waardoor ook gewone burgers gevaar lopen, vindt het OM. Maar volgens de advocaat van de motorclub komt het OM enkel met smeuïge details. De periode die buitenlanders moeten wachten voor ze Nederlander kunnen worden, wordt niet verlengd. Het wetsvoorstel om de termijn te verlengen van vijf naar zeven jaar is verworpen door de Eerste Kamer. Het kabinet denkt dat buitenlanders na zeven jaar wachten beter integreren. Voor de stemming in de Eerste Kamer was de steun nodig van 50 plus, maar die partij stemde tegen. De Koerdische leider en oud-president van Irak Talabani is overleden. Talabani werd in 2005 door het parlement van Irak tot president gekozen na de val van Saddam Hussein. Hij was in functie tot 2014. Volgens de Iraakse staatstelevisie overleed hij vandaag in een ziekenhuis in Berlijn. Talabani was 83. Het weer, vanavond verdwijnen de buien, staat er minder wind. Morgen is het droog, in het zuiden wat zon. Het wordt 14 tot 16 graden bij een stevige westenwind. Donderdag is het onstuimig en vrij koel, met van tijd tot tijd regen.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 Er staat 8 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amstel Business Park en Knoop het Holendrecht 5. En dat kost je een kwartier. En verderop tussen Breukelen en Utrecht 4 kilometer. En dat levert weer een half uur vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knoop het Burgerveen en Hoogmade 5 kilometer en een kwartier extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A7 Zaan zaandam tussen Zaandijk en Purmerend Noord levert dat 20 eh, minuten vertraging. 5 kilometer staat erop. En de, eh, de linkerrijstrook is dicht. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A15 van Europort naar Rotterdam.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhit.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 i wake up everybody, yeah. Because I need a little help. everybody. I still feel like a man. Oh. I still feel like a man. Oh. I still feel. I still feel. I still, still feel, feel like your man.